De 22-jarige man die de aanslag pleegde in Manchester was een paar dagen ervoor nog in Düsseldorf. Dat melden Duitse media op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Onderzocht wordt wat hij daar heeft gedaan en met wie hij contact heeft gehad. De Britse politie vermoedt dat de aanslagpleger deel uitmaakte van een terreurnetwerk. De Amerikaanse president Trump heeft in Brussel gepraat met EU-president Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker. Het was een kennismakingsgesprek. Wat er is besproken is niet bekendgemaakt. gemaakt. Trump en de EU zijn het lang niet over alles eens. Zo was Trump enthousiast over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Met de gesprekken van vandaag moet het onderlinge vertrouwen weer wat groeien. ABN AMRO heeft zijn medewerkers gevraagd om de laptop van de zaak niet meer thuis te gebruiken voor streamingdiensten als Netflix of Spotify. De laptops maken gebruik van het beveiligde netwerk van de bank en dat gaat ten koste van de capaciteit voor internetbankieren. Klanten kunnen er last van hebben. De Republikeinse partij van president Trump loopt mogelijk schade op door een affaire in de staat Montana. Greg Gianforte, die kandidaat is voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden, wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. De verkiezing vandaag in Montana wordt gezien als graadmeter voor de populariteit van de Republikeinse partij en van president Trump. Ruim 3,6 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de Europa League finale tussen Ajax en Manchester United. De nabeschouwing trok nog 1 miljoen kijkers. Ajax verloor de finale met 2-0.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 ritme, van ZFM.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 她。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 na na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 for you. It's alright, but. op 106.9 FM. to do a fool and loving somebody don't make them love my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I